4 Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het is midden in de nacht in Nieuw-Zeeland. De aardbeving was rond middernacht. Hij had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag zo'n 90 kilometer uit de kust van Christchurch op het Zuidereiland. 7.500 docenten hebben tot nu toe al een petitie getekend tegen het verplichte lerarenregister. De petitie is een week geleden opgesteld. In het register moeten leraren melden hoe ze zich bijscholen. Daar zijn de docenten het niet mee eens. Vakbond Leraren in Actie is tegen omdat de registratie openbaar is en van bovenaf wordt opgelegd. De bond is bang dat bevoegde leraren worden vervangen door onbevoegde als de bijscholing niet in orde is. Tot nu toe was registratie niet verplicht. De Tweede Kamer heeft een voorstel aangenomen om dat met ingang van volgend jaar te veranderen. NAVO-topman Stoltenberg waarschuwt de nieuwe Amerikaanse president Trump dat hij het belang van de NAVO niet moet onderschatten. We moeten niet allemaal onze eigen koers varen. Dat geldt voor Europa en de VS, zegt Stoltenberg in de Britse krant The Observer. De NAVO-topman is het met Trump eens dat de lidstaten meer geld moeten besteden aan defensie. De Franse president Hollande heeft in Parijs gedenktekens onthuld op plekken waar een jaar geleden aanslagen werden gepleegd. Bij onder meer het Stade de France en een concertzaal Bataclan zijn plaquettes met namen geplaatst. Bij de terreuraanslagen kwamen vorig jaar 130 mensen om het leven. Het weer, wat regen of motregen. Het is een graad of drie. Hier en daar kan het nog zes graden worden. Vanavond klaart het op. In de oostelijke helft van het land gaat het vriezen.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 Hier is Geronimo. Can you feel it? Now it's coming back, it. If we bridge this gap, I can see you. Through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you my tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall.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 even de sport induiken. De eerste slalom van het wereldbekerseizoen is gewonnen door Marcel Hirscher. In het Finse Levi was de Oostenrijker in beide runs de snelste. Hirschers landgenoot Michael Matt werd op 1.30 eh, eh, seconden tweede. Marco Zwart, de derde Oostenrijker, stond na de eerste run tweede... maar viel uit in de tweede run. De Nederlander Steven Theolier, kleinzoon van de Tour de France... winnaar Jan Jansen, viel in de eerste run uit... en kon daardoor een goede klassering vergeten. Hirscher neemt in het klassement van de Wereldbeker Algemeen... de leiding over van Alex, Alexis Lalit. De Fransman eindigde in Levi als eh, elfde... En voor Hirscher is die eerste plaats niet nieuw. Hij won de algemene wereldbeker vijf keer. Kirsten Wild is er in Apeldoorn niet in geslaagd... een tweede wereldbekersucces binnen te slepen. De winnares van het Omnium van eh, vrijdag kon zich twee dagen later niet mengen in de strijd om de prijzen op de puntenkoers over 20 kilometer. Wild ging voor start in de blauwe trui, die hoort bij haar status als Europees kampioen op de puntenkoers en zette meteen ook de toon door de eerste sprint te winnen. Ze liet zich echter vervolgens verrassen door een groepje van zeven rensters... dat de benen nam en in de slaagde een ronde voorsprong te nemen. Goed voor een bonus van 20 punten. 18 ronden voor het einde deed Wild nog wel een moedige poging de schade te repareren... maar dat moest ze aanvankelijk alleen doen. En dat was na een lang en vol seizoen te veel gevraagd. Ze eindigde uiteindelijk met 11 punten op de negende plaats. De zegen ging naar Elinor Barker, die op 39 punten uitkwam. De Britse behoorde tijdens de Olympische Spelen in Rio... tot de gouden achtervolgingsploeg. De Japanse Minami Ubabol werd in een tweede met 31 punten... gevolgd door de Tsjechische Jamila Machakova... die 28 punten bijeenreed. Laurien van liep op de sprint de finale mis... De Spaanse Tania Calvo die won de eerste manch nipt met de fotofinish. Terwijl de Nederlandse die definitief de wedstrijd schaatsen heeft ingeraald voor de fiets... zich in de tweede lied verrassen door haar uitgekookte tegenstreemster. Dan van de fiets zonder motor naar een fiets met motor... want een Bo Benschneider is tijdens de Grand Prix van Valencia... <laughs> Hij is in Valencia in de Moto 3-klasse de laatste van het seizoen op de 13e plaats geëindigd. De zeker ging naar de Zuid-Afrikaan Brett Binder. Zijn teamgenoot bij de Red Bull KTM die al zeker was van de wereldtitel. Ben Schneider, derde in de Grand Prix van Groot-Brittannië en Maleisië... eindigde in zijn debuutjaar als 14e in de WK-stand. Aaron Carnet mocht van Pol starten... Maar vanwege technische problemen begon hij uiteindelijk vanuit de pit. Hij eindigde als negentiende. Dan hebben we nog wat hockeynieuws. De hockeysters van Amsterdam hebben in de laatste speelronde voor de wintersport goede zaken gedaan. In eigen huis werd Laren met duidelijke cijfers verslagen 5-1. Koploper Den Bosch bleef na een 2-0 overwinning op Kampong op de eerste plaats. En het duel tussen hekkensluiters Bloemendaal en Pinoquet eindigde in een gelijkspel 1-1. Het begon allemaal uitstekend voor Laren... dat al in de eerste minuut van de wedstrijd op 1-0 kwam... dankzij een doelpunt van Lisanne de Lange. Kelly Jonker zorgde een kwartier later voor de gelijkmaker. En tien minuten later stonden ook de 2-1 weer Jonker en de 3-1 van Sterre Deetman op het scorebord. De tweede helft ging Amsterdam rustig verder met doelpunten maken... en waar het Charlotte Vega met een 4-1 en opnieuw Deetman met een 5-1... die uiteindelijk de eindstand bepaalde. Den Bosch sloot de eerste helft van het seizoen af met een eenvoudige overwinning op Kampong. Het duel was in de eerste helft al beslist. Na de vroege 1-0 van Marlies Verbrugge en de 2-0 van Maartje Krekelaar. Vier minuten voor de rust. Wat er nog meer dan 2-0 kunnen worden, vertelde Den Bosch coach Raoul Eren na afloop aan hockey.nl. De corner belandde de paal en eentje werd van de lijn gehaald. De koploper kan met een tevreden gevoel terugkijken op 2016 het ging de laatste week eh, niet makkelijk al dus eren. Toch gaan we er na vandaag met een lekker gevoel de winterstop in. En Bloemendaal sloot de eerste helft van het competitie af als hekkensluiter... maar de ploeg pakte nog wel een punt tegen concurrent Pinoquet. De club uit Amstelveen kwam daar eh, al vijf minuten op voorsprong...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 Of the joy it brings. Can you feel, can you feel, can you feel the joy that it brings? If you can feel the joy, then you should let yourself sing. Hey, I love to share my things, cause it brings me freedom. freedom. Whoa, whoa. To give you some of that freedom. freedom. Smile and it in your heart deserve your freedom. freedom. Dance in the feeling that met de eh, Freedom Song. En daarachter Alison Moyer met Love Resurrection uit de jaren 80 was dat.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 I. de daarvoor de Cooks. I Wanna Make You Happy, oftewel Junk of the Heart. Oh. weerbericht. CFM Westkust weerbericht, dat wou ik zeggen. We beginnen maar met morgen, want vandaag zo'n pet. Morgen begint vrij bewolkt in onze regio. In de loop van de middag gaat het eh, van het noordwesten uit regenen. Of dat het zo best is. Er staat overdag een eh, zwakke wind uit zuidelijke richtingen. In de avond bij het overtrekken van de neerslag trekt de wind wat aan. De maximumtemperatuur ligt rond de 5 graden in Noordoosten en 8 in onze regio. In de avond en nacht blijft het bewolkt en regenachtig. De temperatuur zal hoogstens enkele graden dalen. In het noordwesten zal de temperatuur op nadering van een warmtefront zelfs stijgen. Dinsdag zal het weertippen niet verbeteren. Er valt van tijd tot tijd lichte regen. Tegen de avond intensiveert deze neerslag. Er is geen ruimte voor de zon en met een temperatuur tussen de 11 en 14 graden wordt het vrij zacht. Er staat een zwak tot matige zuidelijke wind en ook in de nacht van dinsdag of woensdag zal het blijven regenen. De rest van de week verandert het weertype geleidelijk. Woensdag is nog zacht en regenachtig... maar daarna wordt er met een noordwestelijke stroming... aangedreven door lage druk ten noorden van ons... en hoge druk boven de Atlantische Oceaan... koudere lucht aangevoerd. De gemiddelde maximumtemperatuur zal met enkele graden dalen... en de kans op buien met winst en neerslag neemt toe. Hoe verder eh, het kouder wordt hangt af van de precieze koers van de lage drukgebieden.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 The way you make love so De Delilah was natuurlijk een grootste hit... maar deze was ook zo'n leuk Rhythm of Love, Plain White Cheese. Daarvoor de hit van dit moment, Black Honey met Hello Today. En een rockklassieker daar weer voor Pearl Jam met Jeremy. Kwart voor vijf in inmiddels bijna donker Zandvoort. Dit is op CFM, cameo uit de jaren tachtig met... Eh, safe and sound. Oh no, no, no one Temptation so inviting, a feeling so exciting has turned it upside down. dit is een echte een echte disco-knaller. Yvonne Ellerman. je kent haar wel van If I Can't Have You. En dit was wat uh, eh, onbekends. Love Paints. heet het. De maxi-single. En daarvoor Cameo met Candy. Nou, het zit erop voor vandaag. Zandvoort op zondag is ten einde gekomen. Ja, eindelijk, moet ik denken. Dit programma wordt herhaald aankomende dinsdag tussen 8 en 11. En dan, uh, ja, ik snap nog steeds niet waarom het is. Maar goed, zometeen uh, hier op de zondageditie uh, eh, non muziek tot aan 7 uur. Dan ZFM Klassiek en dan is Vader Veuger er weer. Met op dinsdag Zandvoort uit Zandvoort. En om 12 uur ZFM Luncht. Uh, ik zit er ook weer. Nou, ik wens je een hele fijne zondagavond. Volgende week is dit prachtig programma met Rob en Albert-Jan. En wij spreken elkaar, nou ja, misschien 4 december of wie weet, nou ja. Als laatste, Dream, Things Can Only Get Better. Walk my path, you can wear my shoes. Land to talk like me, and be an angel too.